een Klomp met het NOS-journaal. Ranomi 2020 in Tokio. Dat heeft ze net bekendgemaakt in een persconferentie. De drievoudig Olympisch kampioene had eerder laten doorschemeren... dat ze haar toekomst zou verbinden aan de resultaten bij de WK in Budapest. Daar won ze drie zilveren medailles en een bronzen plak. Maandag zwom Jojo bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn... nog een nieuw wereldrecord op de 50 meter vrije slag, korte baan. Er worden flink meer pakketjes bezorgd. Bedrijven en consumenten verstuurden vorig jaar 350 miljoen pakketten, 12 meer dan het jaar ervoor. Het komt vooral doordat mensen meer bestellen via internet. De totale omzet van postbedrijven steeg naar bijna 3 miljard euro. Noord-Korea dreigt vier raketten af te schieten op het Amerikaanse eiland Guam, ten oosten van de Filipijnen. Ze zullen enkele tientallen kilometers voor Guam in zee terechtkomen, zegt het leger. Een Noord-Koreaanse generaal spreekt van een cruciale waarschuwing aan de VS. De gouverneur van Guam heeft de burgers gerustgesteld. Het Amerikaanse eiland is volgens hem goed verdedigd. Een man uit Tilburg is zijn rijbewijs kwijt omdat hij bijna 100 km per uur te hard reed. De man van 55 werd gisteravond geflitst op een weg in Tilburg waar je maximaal 80 mag. Na een snelheidscorrectie kwam de politie uit op een snelheid van 176 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist later over welke straf hij krijgt. Het Nederlands elftal zakt steeds verder weg op de FIFA wereldranglijst. De ploeg van bondscoach-advocaat is vier plaatsen gezakt en staat nu 36e. Dat is de laagste notering ooit voor Oranje in het klassement van de Wereldvoetbalbond. Brazilië is de nieuwe aanvoerder van de lijst. De vijfvoudig wereldkampioen is Duitsland voorbij gegaan. Het weer, een aantal buien, maar ook zon. In het zuidoosten kan het lang doorregenen. tot wordt ongeveer 20 graden. Morgen in het oosten regen, aan de westkust de meeste zon en een graad of 19.